Michel Koenen met het NOS-journaal. Griekenland heeft een nieuwe lijst met hervormingen naar de EU-landen gestuurd. De maatregelen moeten bij elkaar ruim 6 miljard euro opleveren. Volgens de Financial Times is het het meest uitgebreide voorstel van de Grieken tot nu toe. Ze zouden onder meer belastingontduiking en fraude streng willen aanpakken. Griekenland hoopt door de maatregelen de resterende 7 miljard euro van het tweede steunpakket van Brussel te ontvangen. Het geld is ook hard nodig, want volgens de Griekse premier is de staatskas over twee weken leeg. Omroep Max heeft een boete van 162.000 euro gekregen van het commissariaat voor de media. Tijdens het tweede seizoen van Heel Holland Bakt verkocht Albert Heijn en Bol.com een serie bakproducten onder de noemer Heel Holland Bakt. Daarmee heeft Ahold kunnen profiteren van het succes van een met publiek geld gefinancierd programma, stelt de waakhond. Vorige maand deelde het commissariaat ook al een boete uit aan de NTR. Die omroep had in het Sinterklaasjournaal haar eigen Sinterklaasjournaal inpakpapier te vaak laten zien. Leden van het Nederlandse team dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt... gaan op korte termijn naar Rusland. Ze gaan daar bewijzen bekijken waaruit zou blijken dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten... door een Oekraïns jachtvliegtuig, zoals de Russen denken. Gisteren werd bekend dat iemand die volgens het OM betrokken was... bij het neerhalen van de MH17 is herkend als een hoge Russische ex-officier. Ruim een half jaar na het WK voetbal in Brazilië staan de voetbalstadions van de speelsteden Salvador en Natal te koop. De steden kampen met financiële problemen, mede omdat de stadions veel meer geld hebben gekost dan eigenlijk was begroot. Het stadion in Salvador zou eigenlijk 250 miljoen euro moeten kosten, maar dat werd zo'n 700 miljoen euro. En Nederland speelde in het stadion de eerste poolwedstrijd tegen Spanje. Oranje won die wedstrijd met 5-1. Het weer vanuit het westen gaat het regenen, vooral in het zuiden.